Visser met het NOS-journaal. Voor het eerst acht jaar is de Italiaanse premier Berlusconi komen opdagen bij een rechtszaak tegen hem. Hij kwam naar Milaan voor een hoorzitting in een belastingzaak waarin hij beschuldigd wordt van fraude en verduistering bij de verkoop van filmrechten door zijn bedrijf Mediaset. Tegen premier Berlusconi lopen drie corruptie- en fraudezaken en één waarin hij beschuldigd wordt van seks met een minderjarige. Het aantal TBS'ers dat tijdens een verlof ontsnapt is vorig jaar verdubbeld. In 2010 ontsnapten 41 mensen. Dat leidde tot verschillende incidenten. Zo werd in Uden een vrouw neergestoken door een TBS'er in de HEMA. Staatssecretaris Steven wil de verlofmogelijkheden voor TBS'ers beperken. Mensen die zich misdragen mogen een jaar lang de kliniek niet meer uit. In het oosten van Afghanistan zijn zeker twintig werknemers van een bouwbedrijf omgekomen bij een zelfmoordaanslag. De daders lieten een vrachtwagen geladen met explosieven midden op het terrein van het bedrijf ontploffen. Tientallen mensen raakten gewond. De explosie was gisteravond laat in de oostelijke provincie Paktika. Een jongen uit Nijkerk die vorige week werd bedolven door zand is in het ziekenhuis overleden. Afgelopen woensdag was de jongen van 11 aan het spelen op een berg zand op een braakliggend terrein. Plotseling zakte de berg in en werd hij bedolven. Omstanders wisten de jongen nog wel te bevrijden, maar hij had zo lang zonder lucht gezeten dat hij in coma was geraakt. In India is het aantal tijgers de afgelopen jaren flink gestegen. Natuurbeschermers hebben er ruim 1700 geteld, bijna 300 meer dan in 2006. De Indiaanse regering noemt de stijging goed nieuws, maar waarschuwt dat er nog veel moet gedaan worden om te voorkomen dat de stijger uitsterft.